Jelle Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO... is gehackt door een criminele organisatie die zichzelf Doppelpemer noemt. De bende heeft sinds begin februari de computersystemen gegijzeld en eist losgeld. Hoeveel losgeld er gevraagd is, wil NWO niet zeggen, maar er wordt niet betaald. NWO zegt als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid op principiële gronden niet in te gaan op de eisen van criminelen. Sinds eind februari is doppelpamer begonnen met het lekken van interne NWO-stukken op het dark web. Facebook gaat de komende drie jaar 1 miljard dollar vrijmaken voor partnerschappen met nieuwsmedia. Dat heeft de techgigant bekendgemaakt na de ruzie die het had met de Australische overheid. Australische gebruikers zagen vorige week geen nieuwsberichten meer in hun tijdlijn. Uitgevers konden geen nieuws meer delen via Facebook. Een nieuwe Australische wet verplichtte Facebook te betalen voor het tonen van content van andere mediabedrijven. Na overleg heeft Facebook het besluit teruggedraaid. Het techbedrijf krijgt nu meer vrijheid om met uitgevers te onderhandelen over de prijs van nieuws. De zijingangen van het Amsterdamse Vondelpark blijven vanaf morgen gesloten om de drukte te beperken. Dat heeft burgemeester Halsema bekendgemaakt. Ook komt er extra toezicht op de toestroom. De politie ontruimde het Vondelpark gisteravond... nadat bezoekers zich niet meer hielden aan de coronamaatregelen. Daarop werd de politie bekogeld met flessen. Een omstander raakte gewond. Twee mensen zijn aangehouden. En er is nieuw bewijs dat de meeste dinosauriersoorten miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven door een meteorietinslag in Mexico. Het bewijs komt uit een internationaal onderzoek waaraan ook Nederland meedeed. Het is gisteren gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Het weer, vannacht is het een graad of 9. Morgen eerst veel zon, in de loop van de middag meer bewolking.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 Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know, love is back. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys said, girl, get your glass full So I did, and I saw preference, cause I know mine.